aan de orde op de Europese topconferentie van vandaag in Brussel. Premier Rutte zei te hopen dat het lukt om met een gezamenlijk standpunt te komen. Hij denkt dat de Europese Unie met name een bijdrage kan leveren aan het van de grond laten komen van een noodhulp. De man die vorig jaar met een bijl het huis van de Deense cartoonist Koert Westergaard binnendrong, heeft negen jaar celstraf gekregen. Daarna kan hij worden teruggestuurd naar zijn vaderland, Somalië. Een Deense rechtbank heeft vandaag de strafmaat bepaald. Gisteren werd de 29-jarige Somaliër al schuldig bevonden aan terrorisme en poging tot moord. De cartoonist Westergaard redde zich het leven door zich op te sluiten in de badkamer. Westergaard is de maker van een serie spotprenten over Mohammed. Die leiden tot woedende reacties in de islamitische wereld. De harde wind leidt in Noord-Holland tot problemen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Reizigers moeten vluchtinformatie op teletext en op internet in de gaten houden. Ook de veerdiensten naar de Waddeneilanden zijn vanwege de harde wind en de hoge waterstand aangepast. Na Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog zijn de laatste vaarten van vanavond geschrapt. Op het spoor zijn vooralsnog geen grote problemen. Het weer staat een krachtige en stormachtige zuidwestenwind met in het midden en noorden zware windstoten. Vooral in het noorden valt wat regen, temperatuur ligt rond 9 graden. Vanavond kan op de Wadden stormkracht worden bereikt, windkracht 9 met zware windstoten van meer dan 100 km per uur.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 It's a family affair a family affair. confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sometimes I wish I was a sailor way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery.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 Dat gebeurde toen een paar honderd aanhangers van de president richting het Tahrirplein wilden trekken. Op het plein hebben zich honderdduizenden tegenstanders van het regime verzameld. De divisie in Egypte laat ook beelden zien van de demonstratie. Er wordt gezegd dat de mensen demonstreren als ondersteuning voor de stabiliteit. Vandaag is door de tegenstanders van Mubarak uitgeroepen tot de dag van vertrek voor de president. Een echtpaar uit Hendrik Ido Ambacht is...